uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Staatssecretaris Teven stelt toch tijdelijk geld beschikbaar aan gemeenten... om uitgeprocedeerde asielzoekers bed, bad en brood te bieden. Teven is eigenlijk tegen zo'n opvang, maar de rechter heeft de gemeente daartoe verplicht... in afwachting van een oordeel van het comité van ministers van de Raad van Europa. Een tweede Nederlandse jihadganger is zaterdag omgekomen in Syrië. Het zou gaan om een 27-jarige man uit Huizen. Gisteren werd al bekend dat een Nederlandse jongen van 17 in Syrië was omgekomen. Waarschijnlijk zijn beide Nederlanders bij dezelfde aanval om het leven gekomen. De politie heeft vandaag de woning doorzocht van een Utrechtse jihadverdachte van 18. In het huis van zijn ouders in Utrecht zijn laptops en telefoons in beslag genomen. Het paspoort van de Utrechter is eind vorige week in Verviers gevonden tijdens een antiterreuractie. In september vorig jaar werd de man door zijn ouders als vermist opgegeven. Minister Opstelten zegt dat vrijwilligers bij de politie voorlopig nog in uniform kunnen reizen. Hij vindt dat zelfs een goede zaak omdat ze dan herkenbaar zijn als politiefunctionaris. Opstelten zei dat hij verrast was door een bericht van gisteren van de korpsleiding van de nationale politie over de veiligheid van vrijwilligers. Volgens Opstelten gaat het om een advies en niet om een maatregel. Het gecrashte vliegtuig van Air Asia is neergestort door een fout van de gezagvoerder. Dat heeft de Indonesische minister van Transport gezegd. Al direct na de ramp waren er speculaties dat de gezagvoerder tijdens de vlucht over een zware onweersbui heen wilde vliegen en daarbij zijn toestel te snel had laten stijgen. Het vliegtuig viel daardoor stil en stortte in zee. Alle 162 inzittenden kwamen om het leven. Het weer, alleen langs de noordelijke kust nog een bui. Vannacht koelt het af tot ongeveer min 2. Morgen en donderdag van tijd tot tijd zon en droog. S'nachts ligt de vorst en overdag een graad of 2. Dit. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. De Bakker van de ANWB. Er staan nog vrij lange files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Bunschoten 4 kilometer. Op de ring van Amsterdam de A10 tussen Amstel Business Park en knooppunt Nieuwe Meer 5. A15 Rotterdam richting Gorkum bij Sliedrecht 7 kilometer. En richting Rotterdam bij Papendrecht 5 kilometer. Ook op de A15, maar dan vanuit Rotterdam naar Europort bij Spijkenisse 7 kilometer. A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt Plein, 5 kilometer. A20 Hoek van Holland richting Gouda. Bij knooppunt plein 4 kilometer na een ongeluk. De rechte rijstroken staat dicht. En verderop richting Gouda bij Moordrecht nog eens 4 kilometer. A27 Gorkum richting Almere bij Beeldhoven 4 kilometer. En vanuit Almere naar Utrecht bij Beeldhoven 5 kilometer.